Mariette Krol met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Nederlandse versie gepubliceerd... van het verplichte reisformulier voor Italië. Nederlanders in Italië die terug naar huis willen... moeten zo'n document invullen. Om het coronavirus in te dammen mag sinds gisteren in heel Italië... niemand zomaar meer de straat op. Wie dat zonder geldige reden toch doet, riskeert een boete... Inmiddels heeft ook buurland Slovenië de grenzen met Italië gesloten... vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Spaanse voetbalclub Getafe weigert om naar Italië te reizen... voor het Europa League-duel tegen Internationale in Milaan. De wedstrijd is donderdagavond en zou vanwege het coronavirus zonder publiek worden gespeeld. Maar de voorzitter van Getafe vindt ook dat nog een te groot risico... nu Noord-Italië zo zwaar getroffen is. Hij heeft de UEFA en de Spaanse Voetbalbond gevraagd om met een alternatief te komen. Bij een schietpartij in Utrecht zijn de afgelopen avond twee mensen gewond geraakt. Er zijn vier verdachten opgepakt. De schietpartij was rond 10 uur in een kantoorwijk aan de zuidkant van Utrecht. Een getuige heeft tegen RTV Utrecht gezegd dat hij ruim tien schoten hoorde. Waarom er werd geschoten is niet duidelijk. De slachtoffers zijn volgens de politie nog aanspreekbaar. De vier verdachten zijn naar het politiebureau gebracht en worden daar verhoord. En RB Leipzig heeft voor het eerst de kwartfinale van de Champions League bereikt. De Duitsers wonnen thuis met 3-0 van Tottenham. Uit hadden ze ook al gewonnen. Atalanta gaat door ten koste van Valencia, de ploeg van keeper Jasper Sillissen. Het werd 4-3 en dat was ruim voldoende na de eerdere winst van 4-1. Het weer vannacht met ongeveer 8 graden zacht. In het noorden en midden langzaam droog, maar het zuiden blijft nog bewolkt en regenachtig. De komende dag houden we die tweedeling wel weer erg zacht.